ben nog steeds ziek. Ik weet het, het wordt afgezaakt. Maar ik kan er niks aan doen. En hun kunnen er ook niks aan doen. En jullie kunnen er ook niks aan doen, alhoewel. Laatste nummer.

ik met een meisje zoals jij. Veel te klein. Te klein. En je hebt niemand nodig dat doen we zo doen. Ik lijk als zout en ik voel me rot. Ik lijk als zout en ik voel me rot. Ik lijk als zout en ik voel me rot. Ik lijk als op. ik Ik voel me rot, want liefde is een vreemde ziek. Lijk als zout en ik voel me rot, Botafogo!